Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Russische bezettingsautoriteiten in het oosten van Oekraïne... claimen dat inwoners van de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson... massaal hebben gestemd om door Rusland te worden ingelijfd. De percentages na de illegale schijnreferenda... zouden vrijwel overal boven de 90 uitkomen. Het proces is illegaal, omdat Rusland juridisch niks te zeggen heeft over Oekraïns grondgebied. Ook is er geen sprake van een vrije stembusgang. De verwachting is dat president Poetin snel goedkeuring zal geven. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen... noemt elke ontregeling van de Europese energieinfrastructuur onacceptabel. Die zal leiden tot de sterkst mogelijke reactie. Dat zei von der Leyen in reactie op de gaslekken aan de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee. Volgens Denemarken en Zweden zijn de lekkages het gevolg van explosies... en is er opzet in het spel. De beheerder van het gasnetwerk noemt de schade ongekend. Het Boekenweekgeschenk wordt volgend jaar geschreven door Lise Spit. De Vlaamse auteur is bekend van haar debuut Het Smelt... en heeft al korte verhalen en poëzie gepubliceerd. Het Boekenweek Essay wordt geschreven door auteur en columnist Raoul de Jong. Het thema is Ik ben alles. De twee schrijvers zijn het jongste boekenweekkoppel ooit. Spit is 34 en De Jong 38. De organisatie van de Boekenweek zegt dat de auteurs een nieuwe generatie schrijvers representeren... die de literaire wereld veroveren. Alle tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK... hebben hun oefeninterland afgelopen dag gelijk gespeeld. Oranje is ingedeeld in een groep met gastland Qatar, Senegal en Ecuador... Qatar hield Chili in Oostenrijk op 2-2.